Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De verkiezingen in Moldavië zijn gewonnen door zittend president Maya Sandu. Er was eerst sprake van een nek-aan-nek race tussen Sandu, die pro-Europees is... en de pro-Russische Alexander Stoyanoglo. Maar inmiddels is ruim 97% van de stemmen geteld... en is duidelijk dat Sandu duidelijk aan kop gaat. Zij heeft nu ruim 54% van de stemmen. En de stemmen van de vele Moldaviërs in het buitenland komen daar nog bij. Die zijn doorgaans ook op de hand van Sandu. Het is de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Moldavië. In Iran is een vrouw opgepakt nadat ze in haar ondergoed zou hebben geprotesteerd tegen de Iraanse kledingvoorschriften. De vrouw werd op een universiteit in de hoofdstad Teheran aangesproken door beveiligers... omdat ze haar hoofddoek niet of niet op de juiste manier droeg. Uit protest trok ze haar kleren uit, waarna ze werd opgepakt. De vrouw krijgt veel steun op sociale media, waar beelden van de protestactie massaal worden gedeeld. Oud-staatssecretaris van Financiën Volkert Itsinga heeft openheid gegeven over zijn zakelijke belangen. Vrijdag trad de NSC er af nadat verschillende partijen in de Tweede Kamer vonden dat hij inzicht moest geven in zijn beleggingen, waaronder coalitiepartij PVV. Er waren twijfels over zijn onafhankelijkheid. En dat ook Wilders opriep tot transparantie noemde Itsinga onverteerbaar. Shorttrackster Xandra Velzenboer heeft ook bij de tweede 500 meter van het World Tour seizoen weer goud gepakt. Net als vorige week wist ze in Montreal de finale van kop af te winnen. Het was al haar derde zege dit wereldbekerseizoen. De laatste dag van het World Tour weekend, shorttrack, begon met een zilveren medaille voor Nederland. Op de gemengde aflossing eindigden Shinky Knecht, Jens van Dwout en Michelle en Xandra Velzenboer achter Canada. Japan pakte het brons. Het weer, het is een heldere nacht, waardoor het flink afkoelt...